start. Femke met het NOS Journaal. Zanger Joe Cocker is overleden. Dat melden verschillende Britse media. Volgens ITV News is de zanger overleden aan de gevolgen van longkanker. Joe Cocker was 70 jaar oud. In 1969 werd hij bekend met zijn cover van het Beatles-nummer With a Little Help from My Friends. In dat jaar had hij ook een optreden op het Woodstock Festival. De zanger was bekend om zijn opvallend rauwe stemgeluid en zijn karakteristieke bewegingen als hij stond te zingen. Na een periode van problemen met alcohol en drugs maakte hij in de jaren 80 een comeback. Zijn laatste single verscheen in 1999, maar sindsdien waren er nog wel een aantal albums van Joe Cocker. RTL zegt bewijs in handen te hebben dat vlucht MH17 is neergehaald door separatisten. Het programma heeft vanavond drie foto's laten zien. Die zijn genomen door een man die niet ver van het rampgebied woont. Op twee foto's is een rookpluim te zien boven een veld. Volgens RTL is die verticale rookpluim vermoedelijk veroorzaakt door een raket die is gelanceerd. Op de derde foto is een grote rookpluim te zien. Waarschijnlijk hangt die boven de plek waar het vliegtuig is neergestort. Op het strand van Egmond aan Zee zijn afgelopen weekend in totaal 64 pakketten met cocaïne gevonden. De douane vond zaterdagochtend bij surveillance op het strand drugs in een grote sporttas. Bij de zoektocht tussen Bergen aan Zee en Castricum werden nog een sporttas en losse pakketten drugs gevonden. En de 64 kilo cocaïne heeft volgens het OM een groothandelswaarde van ruim 2 miljoen euro. Vermoedelijk zijn de sporttassen met cocaïne overboord gezet vanaf een schip. OM roept mensen die nog zo'n drugspakket vinden op om dat meteen bij de politie te melden. Het weer, het is onstuimig en herfstachtig. Ook morgen is het bewolkt en lokaal kan het regenen of motregenen. En er staat een krachtige zuidwestenwind. Het is morgen 10 tot 13 graden. Woensdag gaat het een tijdje harder regenen. Daarna breekt de zon even door en dan neemt de wind af. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB.